Kasper Meijer met het NOS-journaal. Mensen met een schuldhulpregeling komen mogelijk opnieuw in de problemen door de hoge energieprijzen. Daarvoor waarschuwen schuldhulporganisaties. Mensen met een schuldhulpregeling moeten hun inkomsten en uitgaven op orde hebben... zodat er geld overblijft om de schuld af te betalen. Maar dit dreigt niet meer te lukken doordat mensen steeds meer geld kwijt zijn aan energie. De Amsterdamse burgemeester Halsema wil geldautomaten kunnen weghalen op risicovolle plekken in de stad. Dat zegt ze tegen stadszender AT5. In juli en augustus waren er tien explosies en plofkraken in Amsterdam. Daar raakte niemand bij gewond, maar panden raakten flink beschadigd. Volgens Halsema is de gemeente al langer bezig om geldautomaten uit gevels te verwijderen... maar mag de gemeente dat niet zomaar doen. Er is een wetswijziging voor nodig en de stad is hierover in gesprek met het kabinet. 27 eeuwenoude kunstobjecten van een prestigieus museum in New York zijn in beslag genomen. Volgens de New York Times blijken de stukken van het Metropolitan Museum of Art te zijn gestolen en zullen ze worden teruggegeven. De objecten uit Italië, Griekenland en Egypte hebben een gezamenlijke waarde van zo'n 13 miljoen euro. Het museum zegt volledig mee te werken met de onderzoeken. De Amerikaanse tennister Serena Williams is op de US Open uitgeschakeld in de derde ronde. De 40-jarige Williams verloor van de Australische Ayla Tomjanovich. Het was mogelijk haar laatste professionele tenniswedstrijd. Daar hintte ze drie weken geleden op toen zei ze toe te zijn aan een nieuwe fase in haar leven. Of het daadwerkelijk haar laatste wedstrijd was, liet ze na afloop van haar verlies in het midden. Het weer, flink wat zon.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 Ieder en weer. ZFM Zon. FM ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. And I'm feeling kind of alone. But she's on your mind. First night I now outside walking around the town. She was kind of staring. Like I'ma try hoofdletter Z zomer is jouw keuze ZFM. the Milky Way close my eyes Free falling into another space and time I miss you and your electric light just like me. Yeah. please don't Spanish Harlem. rich is getting richer. The poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better.